een Klomp met het NOS-journaal. Een dat meldt trouw. Zijn arrestatie in Mosul werd gefilmd. En volgens de krant hebben familieleden bevestigd dat het hem is. Ibrahim I. vertrok twee jaar geleden met zijn vrouw en kinderen naar Raqqa in Syrië... om te vechten voor islamitische staat. Later gingen ze naar Irak. Laura H. vluchtte daar vorig jaar zomer weg en werd opgepakt op Schiphol. Ze zit nog steeds vast. Wat er met haar man gaat gebeuren is niet duidelijk. Volgens Trouw sluit de militie die hem heeft opgepakt arrestanten normaal gesproken op in geheime gevangenissen. President Trump is een stap dichter bij het afschaffen van Obamacare. Het Huis van Afgevaardigden stemde afgelopen avond in met zijn nieuwe zorgwet. Twintig republikeinen stemden tegen de wet, net te weinig om hem tegen te houden. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vraag is of dat gaat lukken omdat de republikeinen een krappe meerderheid hebben. Als er drie republikeinen tegenstemmen, en ook alle democraten stemmen tegen... dan kan Trump zijn verkiezingsbelofte alsnog niet waarmaken. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is zonder problemen verlopen. Wel zijn er elf mensen opgepakt. In een steeg in de buurt werd een man opgepakt die met zijn gedrag de openbare orde verstoorde. Vier anderen hadden een bus met traangas in hun auto. De andere arrestanten waren verward of hadden geen legitimatie bij zich. Bij de herdenking op de Dam waren duizenden mensen, net als op de Waalsdorpenvlakte bij Den Haag en bij kamp Westerbork. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noorden soms nog wat regen. Het koelt af naar ongeveer 7 graden.